Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De lokale partijen zijn de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze krijgen er landelijk honderden zetels bij. Vooral in kleinere en middelgrote gemeenten zijn ze de grootste geworden of gebleven. Ook in enkele steden werd een lokale partij de grootste. Onder meer in Rotterdam, Den Haag, Enschede, Maastricht en Zaanstad. De grootste verliezers zijn de VVD, het CDA en vooral de SP. Met 90% van de stemmen geteld verliest de SP landelijk bijna de helft van zijn raadzetels. De PVV en de ChristenUnie verliezen ook wat, maar veel beperkter. De PvdA blijft stabiel, maar won wel flink in Amsterdam en gaat daar van 5 naar 9 zetels. Voor het eerst sinds 2010 is de PvdA in Amsterdam weer de grootste. D66 en GroenLinks boekten een lichte winst landelijk. GroenLinks werd de grootste partij in onder meer Leiden, Arnhem, Tilburg, Zeist en Nieuwegein. D66 in Amersfoort en Den Bosch. Volt gaat van niets naar 17 raadzetels. En ook Forum voor Democratie maakt in veel raden zijn debuut. De partij van Thierry Baudet krijgt zeker 45 zetels. Het is nog steeds onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen... bij de luchtaanval op een theater in de Oekraïnse stad Mariupol. Er zouden meer dan duizend mensen hebben geschuild in het theater. Op satellietbeelden is te zien dat aan beide kanten van het theater... met grote witte letters het woord kinderen op straat was geschreven. Het lijkt erop dat het gebouw grotendeels is verwoest. Rusland zegt het theater niet te hebben aangevallen. In de Champions League is Juventus uitgeschakeld door Villarreal. De Spanjaarden wonnen in Turijn met 3-0 en gaan door naar de kwartfinales. Het is 13 jaar geleden dat Villarreal voor het laatst zover kwam. Titelhouder Chelsea heeft zich ook geplaatst voor de kwartfinales. De ploeg uit Londen won het uitduel met de Franse landskampioen Lille met 2-1. Het weer, vannacht wat regen, minima rond 7 graden. Overdag klaart het vanuit het westen op en breekt de zon door.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 J'ai dit, prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. Tu verras, c'est que du bonheur. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM. De laatste tijd ben ik een beetje in de war Ik denk de hele dag alleen aan jou Ga er vandoor met iemand anders winkelkar Ik de kleren aan. Het is de laatste tijd er met me aan de hand? Ik zit de hele dag alleen aan jou. Wanneer het regent smeer ik me in met zonnebrand. Ik zit de hele dag alleen aan jou. Bij de Chinees daar vraag ik om een pizza punt. Ik zit de hele dag alleen aan jou.